10 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Een zeilboot met twee inzittenden is gisteravond op het Eemmeer bij Blaricum omgeslagen. De opvarenden, twee mannen van 30, hebben zichzelf gered door anderhalve kilometer te zwemmen naar de wal. Dat meldt de KNRM. Een van de mannen liep brandwonden op nadat brandstof uit de buitenboordmotor op zijn been terecht was gekomen. De KNRM stelt dat de twee een hachelijke tocht hebben gemaakt, ook omdat het begon te schemeren. Wereldwijd zijn in totaal meer dan 10 miljoen mensen besmet geweest met het coronavirus. Dat heeft persbureau Reuters berekend. De meeste gevallen waren in Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Europa. Momenteel neemt vooral in India en Brazilië het aantal besmettingen hard toe. Bijna een derde van alle besmettingen die de afgelopen week werden vastgesteld... vond in die landen plaats. Bijna een week na de ongeregeldheden op het Malieveld in Den Haag... heeft de politie nog een aanhouding verricht. Het gaat om een man van 61. De rellen vorige week zondag volgden na een betoging tegen het coronabeleid. In totaal werden 425 mensen aangehouden. Actiegroep Viruswaanzin had voor vandaag een nieuwe demonstratie op het Malieveld aangekondigd... maar die is door burgemeester Remkes verboden. De politie vreest dat niet iedereen zich daaraan zal houden en zegt op alles voorbereid te zijn. In Parijs heeft de politie ingegrepen bij een groot illegaal feest... waar honderden jongeren op waren afgekomen, dat melden Franse media. De jongeren hadden op sociale media oproepen geplaatst... onder verwijzing naar Project X. Dat is een film uit 2012 over een groot feest dat uit de hand was gelopen. Rond middernacht trad de politie op. Agenten werden bekogeld met vuurwerk en flessen die erop traangas inzetten. Of er mensen gewond zijn geraakt en of er arrestaties zijn verricht is nog niet duidelijk. Het weer, de ochtend begint bewolkt en af en toe kan er wat regen vallen.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 We gaan eh, een heleboel jazz draaien van alle windstreken uit, van de wereld. En omdat het drie uur duurt, bouwen we het ook langzaam op naar een naar een ander soort van jazz in het derde uur. Wat een beetje de richting van funk op gaat. Ik ben vandaag alleen. Erik eh, heeft besloten een tijdje niet mee te doen. Dus zonder sidekick vandaag. En zoals gebruikelijk uh, eh, openden we het nummer, een nummer van Jean-Baptiste Frederik Isidore Baron Tielemans. Of ook wel beter bekend als Toets Tielemans. En we gaan gelijk door naar het eh, volgende nummer. deze mooie klanken van William Carhart. Een eh, muzikant uit eh, Texas Dallas. Um, ehm, jammer genoeg eh, overleden. Hij is geboren in 13 mei 1923. Begonnen op klarinet en altsaxofoon. En daarna is hij snel overgegaan op, op de piano. En dat was een inspiratie voor heel veel andere jazzmuzikanten. zoals gezegd, we gaan de hele wereld over. We begonnen natuurlijk met Toets Tielemans uit... België, daarna naar Amerika. En ik heb nu uh, iets klaarstaan uit Argentinië. When you were here before Can look in the eye You're just like an angel You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep. perfect body. I want a perfect don't belong here. ZFM Jazz. En nogmaals een goedemorgen. Mijn naam is Marco. Heel fijn dat u luistert. Uh, eh, ZFM Jazz. Vandaag van 10 tot 1 eh, normaal zijn we met z'n tweeën. Eh, vandaag ben ik alleen. En we gaan er een eh, leuk programma van maken. En we hebben tevens ook iets nieuws in onze radioshow. En ook bij ZFM. U kunt live met ons chatten. Of dan wel met mij in dit geval. En dat is onder het nummer 023 573 0393. Ik herhaal 023 573 0393. En u kon live met me chatten. Krijgt u ook antwoord. Tevens wil ik nog even onze buitenlandse gasten ook natuurlijk weer een hartelijk welkom eh, heten. Die zijn altijd trouw en blijven ons ook trouw. Dat is natuurlijk onze Jane in Londen. En eh, natuurlijk, eh, welcome in our show, Jane. You can WhatsApp with me. Uh, I give you the number. En ook een hartelijk welkom voor onze onze Duitse die trooi trouw zijn aan onze Show. Ook een hartelijk welkom. ik hoop dat het euch gefällt. Zo gezegd, op deze stormachtige zondag. Het zonnetje is weg en ook in deze stormachtige tijden met corona... gaan we lekker door met eh, lekkere muziek. Laura Fiji. Jullie gaan nu luisteren naar een nummer van mij. Uiteraard op ZFM Radio, het ritme van Zandvoort. 힘들 van onze show. Prachtig nummer, zoals gebruikelijk. Eh, we gaan... Eh, nou, we hebben nu wel de rustige muziek gehad, denk ik. We gaan eh, over naar een nummer van Robbie Williams, Swing When You're Winning. En dat is, hij heeft het ook niet als origineel gezongen, maar hij heeft het wel heel erg bekend gemaakt. En zometeen als eerste nummer in, onze in, in de tweede uur gaan we ditzelfde nummer nog een keer draaien. Maar dan van een artiest waarvan je het eigenlijk niet verwacht. jingles and he'll dance for you in worn out shoes with silver hair and ragged shirt, baggy pants. He would do the old soft shoe. He would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touchdown Told me of a time he worked with With minstrel shows Traveling throughout the South Spoke with tears for 15 years How is, how is dog in he They would travel about But his dog up and down dance now and every chance in honky tonks for my drinks and tips. But most of the time I, I spend behind these county bars. You see, sunlight, I drink some beer. Mr. Bojangles. Calling Mr. Bojangles. Bojangles. Wat een fantastisch nummer blijft het ook. Uh, eh, Mr. Bojangles van Robbie Williams. En zoals gezegd, uh, tweede uur beginnen we met een, eh, hetzelfde nummer nog een keer. Alleen dan van een artiest waarvan je het totaal niet verwacht. We gaan lekker door met lekker swingende muziek van eh, Aaron Bohime. long as we're together. I love it when you say my name. I like good wine, fine cuisine, and candlelight. I like the scene, but baby. zit wel een, eh, een grappig verhaal achter. Want eh, zij is geboren in 1986 in eh, Oshkosh in Wisconsin in, in Amerika. En op haar vijftiende probeerde ze samen met haar moeder een, een, een recorddeal te krijgen. Maar dat was niet succesvol. Totdat een plaatselijke muziek, een jazzmuzikant Mike Melvin... haar hoorde en ook dacht van nou, ik laat haar een paar keer meedoen op een cd van mij. En dat is uiteindelijk geëindigd in dat ze eh, <laughs> op een paar platen van Michael eh, Bublé heeft meegezongen. En dat Michael Bublé haar ook eh, erg coacht. Heel grappig. Ehm, als volgende heb ik een, weer iets van Nederlandse bodem klaarstaan. Dat is Eva Suzanne. En, dat is, en ze wordt begeleid door twee broers op, op, op gitaar. Ook prachtig. Dus we gaan de hele wereld over. Net waren we nog in, in Argentinië, Amerika. Maar nu zijn we weer terug in Nederland. diva Suzanne eh, met Belleville. Begeleid door eh, het eh, Thomas Baggerman trio. En dat is Thomas en Max Baggerman op gitaar. En Michael Wilson op een bas. En Eva Suzanne heet eigenlijk gewoon Eva Scholten. Lekker uit Nederland. we hebben nog iets nieuws in onze ZFM studio. U kunt live met ons whatsappen. En dat gaat via het volgende nummer. 023 573 093.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 E pau, e pedra, é o fim do caminho. E me restou de toco, e um pouco sozinho. E pau, e pedra, é o fim do caminho. em restos de topo, um pouco sozinho. São as águas de março. ZFM Jazz. Elke zondag van uh, eh, 10 tot 1. Love me. Wanna take all, all of me. Oh, can't you see that I'm not good without you? at me with eyes that cry. Oh, yeah, how can I? tip it on day out. Ba da ba da dee da ba ya ba da ba ba da dee day out. Ba ba ya it out the hour. ZFM Jazz. Dat was eh, de Big Band in Mexico. En de Big Band in Mexico is opgericht in 1999 eh, in eh, Mexico City. En het is eigenlijk speciaal bedoeld om de jazzmuziek in Mexico te promoten. Nou, ik moet zeggen, dat is aardig gelukt. De laatste keer dat ik op de radio was, was begin maart. En toen is de coronacrisis gekomen. En dat heeft toch wel een, een hele invloed gehad, zeg maar, de laatste drie maanden op ons leven. En daarom vind ik ook dat dit volgende nummer wat ik nu ga spelen... dat we daar gewoon aan moeten blijven denken. En dat we gewoon in een prachtige wereld leven en dat we daar gewoon van moeten genieten. En daarom, what a wonderful world.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 Elke zondagochtend van 10 tot 1. Een tweede uur beginnen we met een nummer eh, van een artiest waarvan je het eigenlijk niet verwacht. En eh, we hebben nog een... nou kom ik even niet meer uit mijn tekst. Een jazzagenda, de jazznieuwtjes en wat er allemaal te doen is in Zandvoort.